It's like you're the swing set, and I'm the kid that falls. It's like the way we fight, the times I cry, we come to blows, and every night the passion's there, so it's gotta be right. No. right. No.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 Dat blijkt uit een peiling van het Nederlands Dagblad op de, partij, op de dag dat de partij in Den Haag bijeen is omdat het kabinet voor de Afghanistan-missie afhankelijk is van de oppositie... kan ook de opstelling van de ChristenUnie doorslaggevend zijn. Fractieleider Rauwvoet benadrukt dat de ChristenUnie-fractie alle informatie zal wegen. Maar volgens Rauwvoet maakt de fractie uiteindelijk een keuze. Op de IJssel bij Zutphen is een binnenvaartschip vastgelopen. Het wilde van het Twentekanaal de IJssel opvaren en dan bij de draai de verkeerde kant langs de boei. Daardoor liep het lege vaartuig vast op een ondergelopen weiland. Andere schepen kunnen nog wel passeren, zegt Rijkswaterstaat. Over een half uur wordt geprobeerd het 80 meter lange vrachtschip vlot te trekken. Steeds meer bedrijven in Nederland komen in problemen doordat de Rijn bij Mainz stroomafwaarts nog steeds is gestremd. De bedrijven wachten op grondstoffen aan boord van zo'n 200 binnenschepen die nog steeds niet verder kunnen varen. Dat komt door het gekapseisde vrachtschip vol zwavelzuur. Het duurt volgens de bergers nog zeker twee weken voordat de Rijn op die plek weer goed bevaarbaar is. De finale van de Voice of Holland op RTL 4 heeft gisteravond 3,7 miljoen kijkers getrokken. Dat meldt de stichting Kijkonderzoek. Ruim 3,2 miljoen mensen bleven op om tegen middernacht de uitslag van de talentenjacht te zien. De wedstrijd werd uiteindelijk gewonnen door Ben Sanders. Hij kreeg de voorkeur van de kijkers boven zangeres Pearl Josephson. Ajax-voetballer Urbi Emanuelson heeft een driejarig contract getekend bij het Italiaanse AC Milan. De 24-jarige linksback gaat in principe komende zomer naar Milaan, maar er zijn ook berichten dat hij nog voor het eind van deze maand verhuist.